Drie uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Een kwart van de musea dreigt binnen een jaar om te vallen door de coronacrisis. Volgens de museumvereniging hebben vooral instellingen die minder dan 40.000 bezoekers per jaar ontvangen het zwaar. Die komen niet of nauwelijks in aanmerking voor steun van het kabinet. De branchevereniging wil dat alle musea een tegemoetkoming krijgen... en dat het fiscaal aantrekkelijker wordt om geld te schenken aan een museum. 90% van alle musea is inmiddels open... maar heeft door coronamaatregelen vaak wel te maken met een flink aantal minder bezoekers. Als de bussen van Keolis niet mogen rijden in de IJssel en Vechtstreek... gaan 260 arbeidsplaatsen verloren. Dat zegt het vervoersbedrijf dat komende december het busvervoer zou gaan verzorgen in de streek. Mogelijk wordt de concessie ingetrokken omdat Keolis bewust foute informatie doorgaf... tijdens de aanbestedingsprocedure. Op 4 augustus wordt een definitief besluit genomen. De burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, vindt dat er gekeken moet worden of het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte verplicht kan worden gesteld. In Nieuwsuur zei hij dat de anderhalve meter regel voor veel mensen geen betekenis meer heeft. Abu Taleb maakt zich zorgen over het komende offerfeest voor moslims, waarbij traditioneel veel mensen bij elkaar komen. Een man uit Arnhem die twee jaar geleden een overvaller doodreed... hoeft van het OM geen straf te krijgen. De man was volgens justitie in grote paniek omdat er op hem werd geschoten. Bovendien had het slachtoffer hem even daarvoor thuis overvallen... en daarbij ook geschoten. Daarom kan de verdachte terecht een beroep doen op noodweer, vindt het OM. Ook al reed hij nog een keer in op de overvaller toen die al bewegingsloos op de grond lag. Het weer. In het noorden kan nog wat lichte regen vallen. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 10. Lokaal kan er mist ontstaan. Komende dag is het vrijwel overal droog en kan het 22 tot lokaal 26 graden worden.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 I could lie. zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lang. Ik wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd en Dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt zeg maar als je gaat vergeten shimmy ya.